12 uur. met het NOS Journaal. Het regeerakkoord is definitief klaar, dat zegt VVD-leider Rutte. De onderhandelende partijen hebben vanmorgen nog één keer bij informateur Zalm gezeten... om het akkoord aan te passen na opmerkingen van de fracties over het concept regeerakkoord. Die aanpassingen worden nog één keer voorgelegd aan de fracties, maar dat is een formaliteit. Zo dadelijk is de officiële overhandiging van het regeerakkoord aan Kamervoorzitter Ariep. Daarna volgt een presentatie van de plannen door de partijleiders. De verdachte die gisteren werd opgepakt voor het misbruiken van een vierjarig meisje in Duitsland is een bekende van de familie. Dat heeft het Duitse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man van 24 werd gisteravond opgepakt in de deelstaat neder -Saxe. Hij en het meisje werden vrij snel gevonden nadat de politie foto's van het meisje had gepubliceerd. De politie kreeg veel tips over de zaak. Het verspreiden van foto's van een slachtoffer is vrij uitzonderlijk, maar de politie was bang dat het misbruik zou doorgaan als de dader niet snel zou worden gevonden. De politie in Tilburg is bezig met onderzoek bij het clubhuis van motorclub Satudara. De politie deed een inval na een tip dat daar wapens en munitie liggen. De actie duurt vermoedelijk de hele dag. Op dit moment wordt er op het terrein gespeurd naar verborgen ruimtes. Het café, dat wordt gebruikt als clubhuis, moest dit voorjaar al een keer dicht van de gemeente, omdat er bij een inval in maart steekwapens en zakjes cocaïne waren gevonden. Slachtoffers van de kernramp in het Japanse Fukushima krijgen een schadevergoeding. Het Japanse energiebedrijf TEPCO en de Japanse overheid moeten van de rechtbank in totaal 3,8 miljoen euro betalen. De kerncentrale raakte beschadigd door een tsunami. Daarbij kwam radioactief materiaal vrij. Zo'n 3800 gedupeerden hadden een rechtszaak aangespannen. Het weer dan nog, het is bewolkt en regenachtig. De maxima liggen rond de 15 graden. Morgen iets warmer met 16 tot 18 graden. Blijft wel bewolkt met kans op een bui. Alleen in het zuiden laat de zon zich af en toe zien.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 check ignition, and may God's love be with you. This is ground control. special if you dare. This is Major Tom to ground control. in a tin can. ZFM. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening?